Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie heeft ruim 100 mensen opgepakt bij een grote actie tegen rondtrekkende criminelen. Ze worden onder meer verdacht van winkeldiefstal, zakkenrollen en illegaal wapenbezit. De arrestaties werden verricht bij huiszoekingen en controles in heel Nederland. Zo werden in Den Haag vier mensen opgepakt die gestolen babymelkpoeder zouden verkopen. In Hoofddorp werden vijf winkeldieven op daad betrapt... en op station Amsterdam Centraal liepen meerdere zakkenrollers tegen de lamp. De rondtrekkende criminelen komen vaak uit Polen, Albanië of Bulgarije... en werken in goed georganiseerde bendes. De hoorzitting morgen in het Europees Parlement met de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, is toch gewoon te volgen voor iedereen. Eerst zou de bijeenkomst achter gesloten deuren zijn, maar veel Europarlementariërs vonden dat niet terecht. Zij drongen aan op transparantie en de voorzitter van het parlement heeft nu ingestemd met een livestream. Zuckerberg beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. Paraguay heeft zijn ambassade in Israël verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is het derde land dat een ambassade opent in Jeruzalem. Vorige week verhuisden de Verenigde Staten hun diplomatieke post naar de stad. Een paar dagen later volgde Guatemala. De besluiten om de ambassades te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël zijn omstreden en leidde tot grote woede bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Een man uit Den Haag die gisteren gewond raakte bij een schietpartij is overleden. Er zijn twee verdachten aangehouden. Gisteravond vonden agenten de zwaargewonde man van 56 na een schietpartij in een woning. De verdachten werden in de woning aangehouden. Het gaat om een vrouw van 52 en een man van 47, meldt Omroep West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 会。 this was gonna be the night tonight. I was gonna get to hold you tight. But I guess we didn't plan it right. I never stood a chance. We couldn't dance, cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the bee tells you to without throwing your spine out of whack. When a little kiss I want to steal, I hit my head against the steering wheel. Now I know the way a pretzel feels. All I can do is shout, hey, let me out. Cause there's no room to rumble and I move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. What a way to waste away all you. Nothing happens here to tell the truth. Let's get out and find a telephone booth. Yeah, that's a better place. I like more space because there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the beat tells you to without throwing your spine out of whack. Got my chips cashed in, keep trucking. Like the doodah man together, more or less in line. Just keep trucking on. on, on, on. of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you leave. cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Zijn we aanwezig, Jonas? Wij zijn aanwezig. Goedemiddag luisteraars en welkom bij ZFM Zandvoort met eh, Zandvoort Lunch Draait Door. Want we stoppen natuurlijk niet om twee uur eh, met het lunchen, maar we blijven even doorgaan van 1 tot 5. We zijn aanwezig eh, op het circuit bij de Max Verstappen race dagen van Jumbo. En ehm, we gaan proberen u van hieruit op de hoogte te houden. We gaan proberen u van hieruit op de hoogte te houden van al het wel en wee wat er gebeurt. En we gaan ook kijken of we leuke mensen voor de microfoon kunnen krijgen om hun eh, eh, ervaringen te delen met ons. Vooral veel leuke muziek. En we gaan natuurlijk ook gewoon het regionale nieuws met u delen, het weerbericht en ehm, alles wat zo ter tafel komt. Goed, ik zou zeggen, eh, het programma wordt vanmiddag verzorgd door achter de knoppen Jonas. En eh, we hebben als presentator in de house Ruud Jansen en zijn vrouw Angela Jansen. En ik ben er zelf ook, Dolly Tempierik. En ehm, op het terrein eh, lopen ehm, Sandra loopt rond, Sandra Lissenberg... En natuurlijk onze eh, correspondent die altijd op het circuit aanwezig is. Onze Willem van Densen. Die ons ook regelmatig op de hoogte zal houden. Ik eh, wens u een alvast een hele fijne uitzending. Of nee, ik wens u een <laughs> uitzending. Ik wens u een fijne middag. En eh, we gaan ons best doen. Tot straks weer. She's a good girl. Is crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And It's a long day Living in Reseda There's a freeway Running through the yard and I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart Ventura Boulevard And all the bad boys Were standing in the shadow And the good girls Are home with broken welkom vanaf het circuit. Dit is uh, eh, Ruud Jansen. En ik ben er ook intussen na heel veel omzwervingen... zijn we er uiteindelijk toch gekomen. <laughs> maar het maakt... ben op buiten adem van het lopen. Maar goed, maakt niet uit. Eh, welkom allemaal. Dit is CFM Zandvoort Lunch op deze prachtige maandag, de tweede Pinksterdag. En eh, we hebben lekkere muziek voor u klaarstaan. We gaan straks het regio nieuws doen, wat we altijd doen in dit programma, om half twee ongeveer. Verder hebben we natuurlijk ook nog ehm, ja, lekkere muziek. En eh, ja, we horen wel wat er allemaal gaat gebeuren als er eh, hier en daar op dit circuit iets gebeurt. Ehm, we gaan trouwens, dat weet jij nog niet, maar dat gaan we wel doen. Eh, om half vier hebben we een interview met Melanie Jane Lancaster. En eh, zij is een Zandvoortse dame van origine. Die ook ooit in de racerij heel actief is geweest. Dus we gaan straks even met haar een gesprekje hebben. Nou, dat eh, weet ik dan ook weer. Dat is ook prachtig. Gaan we allemaal doen. Maar het is nog lang geen half vier. Dus we gaan voorlopig even met, door met muziek. En het volgende nummer... Ja, dan moet ik even kijken hoor. Bye. you uh, are.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 Away was dat van Avicii. En dat, uh, nee, van Best Style moet ik zeggen. Dan moet ik natuurlijk nu weer niet gaan liegen. Ho, ho, ho, ho, rustig van jij. Je bent nog niet in de beurt. Um, zometeen om half twee, zei ik al, gaan we natuurlijk ook uh, het regionieuws doen. Dolly heeft het allemaal samengesteld. En nou ja, we zien het allemaal wel. En het weer natuurlijk. Maar het weer is vooralsnog heerlijk. we boffen het wat dat betreft wel met de Pinkster. CFM Lunst, elke dag, elke werkdag van, van uh, eh, 12 tot 2. Maar vandaag zelfs, nou ja, tot 5 uur gaan we doen, hè? Ja, 5 uur. Vijf 5 ja. Van 1 tot 5. En Angela is er ook. Zeg je ook nog wat leuks tegen de mensen Nou, uh, eh, goedemiddags antwoord. Ja, wou ik zeggen. Dan wil even wat zeggen natuurlijk. Want, uh, heb je Max Verstappen al gezien of niet? Nee, Max Verstappen krijg je amper te zien. Die zie je alleen maar op een scherm. Dus... Mm. Ik heb hem net gesproken. Ik zei tegen hem, gaan we een borrel halen vanavond? Dus ja, is goed. Ja, ja, ja. Heb je meteen een interview afgenomen, Ruud? Eh, nou, ik, mijn telefoon was leeg. je kan ah. toch gewoon praten? Je, kan toch ook zo... je, je, je zag hem. Je hebt hem gebeld. Ja. Oké. Oké. Ehm, <laughs> maar goed, alle onzin op een stokje. Ehm, we gaan even door met eh, de scene. Ja, laten we maar gewoon doorgaan met de scene. Vind je niet? Iedereen is van de wereld. You oh, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw. In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb last op jouw gezondheid, jij staat niet Oh, lekker hè? <laughs> Sorry, ik had mijn hand opsteken. Lekker hè, de zin, thee lauw. Nou, de thee is niet lauw hier, de thee is, is warm. En ehm, eh, de andere, de, het water is wel lauw, maar dat maakt ook niet uit. Het geeft in ieder geval eh, geeft dat vocht. En ehm, ja, we gaan nu dus op de hoogte houden van alles wat er een beetje gebeurt hier op, op eh, het circuit van Zandvoort. Natuurlijk eh, fantastische eh, gelegenheid. Er loopt hier echt 100.000 man rond. De NS heeft extra treinen ingezet. Er gaan er acht per uur naar Zandvoort. Dus dat is nogal wat. wat, er, wat er allemaal zo rijdt. Dus, en eh, nou ja, het is een gezellig huis hier. En dat allemaal vanwege het circuit. Er komt een jingle, eh, eh, Jonas, let op, daar komt hij hoor. 1, 2. Opzakee. Opzakee, waarom doet hij het niet? Heb je er zin in vandaag volgens mij? Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Nou, wou ik zeggen. En dan krijgen we de hoe met Behind Blue Eyes. what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream. my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back as hard. the sad man behind blue eyes. is altijd weer lekker, hè? De hoe Met uh, Roger, Daltry, eh, Roger Daltrey, John Entwistle en natuurlijk Keith Moon. En uh, hoe heet die andere Oh ja, god, hoe heet die man ook? Pete Townsend, ja. Die zou de belangrijkste man nog vergeten. We houden de traditie er maar een beetje in, dames en heren, op CFM Zandvoort. En dat betekent, als u gewend bent naar dit programma te luisteren... dat wij op dit tijdstip, zo rond half twee, het regionieuws gaan krijgen. En ik, ik vind mij in een buitengewoon luxueuze eh, positie. Want ik heb zelfs twee sidekicks vandaag. En de ene kant zit Dolly en de andere kant zit Angela. Stereo sidekick dus. Nou, daar gaat hij. <laughs> Hoppa. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja. Als u nu rondrijdt in Zandvoort met uw auto en u wilt deze parkeren... dan zijn er toch wel een paar aanpassingen deze tijd. Mag, mag het geluidje misschien ietsje zachter? Ja, dankjewel. Uh, er zijn overal gele, of niet overal, maar in sommige buurten zijn gele borden geplaatst. En dat is dus vanwege de Jumbo dagen. En ehm, dat, eh, die borden, daar mag u dus niet parkeren in die buurten. De bewoners mogen daar wel gewoon parkeren, maar andere auto's niet. Ehm, dan zijn er ook een aantal straten afgesloten. En dat is de Tromstraat, de Tjerkhiddenstraat, de Van Galenstraat, het hele Stationsplein en de Van Spijkstraat en de Prinsessenweg. En... Ehm, het bleek trouwens gisteren, toen was het overigens nog veel drukker dan vandaag... dat er in Zandvoort Noord nog wel parkeerplek was. Dus rijdt u nu rond en zoekend naar een plek... rijdt u dan naar eh, Zandvoort Nieuw-Noord. En gisteren eh, is de eerste race van Britt Dekker op dit circuit eh, in mineur geëindigd. Want in een van de laatste rondjes die ze reed bij de Ladies Cup eh, kwam er een auto eh, tegen haar aan en eh, kwam er glas in haar oog. En de Purmerense zei dat ze dus werd aangereden en dat ze een stuk van het voorruit over, over zich heen kreeg. Ehm, ze werd toen ingehaald door Olympisch schaatster Kalijn Achtereekte. Maar uiteindelijk is ze vierde geworden. En bij de EHBO is het stukje glas uit haar oog verwijderd. En we wachten af of ze mee gaat rijden. En eh, de verwachting is van wel. Want straks eh, tegen de klok van eh, twee uur, vijf voor twee, gaan alle dames weer racen. De droom van de gehandicapte 14-jarige Pleun uit Zandvoort is gisteren uitgekomen. Max Verstappen, Max Verstappen is bij hem op huisbezoek geweest. De 14-jarige jongen wilde niets liever dan de Formule 1-coureur ontmoeten... maar kon van gisteren vanwege zijn aandoening, een progressieve spierziekte, niet zelf naar het circuit. De moeder van Pleun deed een oproep aan Verstappen of hij langs wilde komen bij hun huis en dat is dus gebeurd. In een interview met onze presentatrice Sandra Lisseberg gisteren... vertelden de ouders van Pleun dat hij genoten heeft... en straalde van blijdschap toen zijn grote idool naast hem op de stoel zat. En dat is dus een mooie actie van Max. Uh, eens even kijken, heb ik hier nog... Ja, maar ik zit natuurlijk te rotzooien met papiertjes... Eh, in een hoekwoning aan de Canariestraat en de Leijsterstraat in Haarlem heeft gisteren een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder is de brand ontstaan in het dak van het pand. De brandweer heeft heel veel werk gehad om het vuur te bestrijden... en was opgeschaald naar een grote brand omdat de woning moeilijk bereikbaar was. Er zijn geen gewonden gevallen en de dierenambulance heeft wel een kat meegenomen voor controle. Dan nog een laatste berichtje. Want eh, gistermiddag is een man bekneld, of donderdagmiddag is een man bekneld geraakt onder een kwad op het terrein van circuit Zandvoort. Rond 1 uur reden twee personen op een kwad richting het tunneltje toen de bijrijder in onbalans raakte en van het voertuig afviel. De man kwam met zijn been bekneld te zitten onder de kwad.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 Er trekken wel wat wolkenvelden over de regio en het blijft zeer waarschijnlijk ook droog. Eh, er waait een matige oost- tot noordoostwind en de temperatuur loopt op naar een zomerse 25 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad 13. Morgen zijn er ook flinke perioden met zon maar er zijn ook wolkenvelden en in de middag is er lokaal kans op een bui. De temperatuur loopt dan op naar ongeveer 24 graden. Tot zover het weer. Dat was het weer. in Zandvoort. En als je eh, het uitzicht wat ik hier heb is echt fantastisch. Dus midden in de duinen, kijken overal mooi overuit. Vlak naast de hoofdtribune zitten we en het is allemaal helemaal gezellig. En ik heb nu uh, aan de microfoon Rob. En wat is je volledige naam Rob? Mijn naam is eh, Rob Spruit. Ja. En ik ben coördinator bij het Rode Kruis van de afdeling Zandvoort. En wat is jouw taak hier zo? Wat, wat, wat doen jullie zo de hele dag? Eh, nou, wij zorgen vooral dat de mensen die wat, eh, die wat overkomen, dat, daar, eh, dat we daar voor zijn. Dus iemand die, die valt, die zich bezeert, die, die rapen wij weer op. En die lappen we weer op en die sturen we weer op weg. Oké, en hoe, hoe, is de, hoe verloopt het op dit moment? Zoals eh, gisteren, dan loopt hier 100.000 man in de rond als het niet meer is. Ja. Eh, hoe, hoe, verloopt het? Heb je al veel te doen gehad? Ehm, we hebben het redelijk eh, druk momenteel. En dat komt vooral vandaag dan door het, door het weer. Want het is, het is best wel warm vandaag. gisteren was het, was natuurlijk qua bezoekersaantal een, wel wat drukker naar ons idee. Maar toen was het ook niet zo warm. dus daar hadden we ook minder, minder te doen wat dat betreft. En nu toch wel wat, eh, wat meer mensen die, eh, ja, die last hebben van, eh, ook van de warmte en dergelijke. En, of man, mensen die gevallen zijn of ja, knieën opengehaald bijvoorbeeld. Ja. En Heb je, had je gisteren Britt Dekker ook dat glas in de oog? Of was, dat een, eh, eh, was die bij iemand anders? Nee, die is niet bij ons geweest. Die is bij de medische dienst geweest. <laughs> <laughs> ja, ik heb het gelezen inderdaad. Ja, ja, ik las het ook. Ja, Dat eh, was niet zo fijn voor die vrouw natuurlijk. Nee, nee dat, is, dat is niet leuk. Nee. Maar hoe, hoe regelen jullie dat? Want dat zal dus best een hele organisatie zijn. Want dan loopt hier, zei ik al, honderdduizend man in de ronde. Ja, En hoe doen jullie dat? Als, komen de mensen naar, een naar jullie post toe? Of... of eh, worden jullie opgeroepen om ergens heen te gaan? Ja. Hoe is dat? Eh, nou, je moet het zo zien. Wij hebben, wij hebben op het circuitterrein eh, verdeeld hebben wij vier uh, EHBO-posten. we hebben een post op paddock 2. Dat is onze hoofdpost. Van daaruit wordt ook alles, de inzet gecoördineerd qua EHBO. Dan hebben we bij de tribune hebben we nog een post. En we hebben twee duinposten. En vervolgens hebben wij twee bike teams die rondrijden. Eh, we hebben een aantal lopende posten. De mensen gaan eh, af en toe eh, patrouilleren. En we hebben twee, twee mules rijden. Dat zijn ja, een soort duinvoertuigjes. Mhm. we hebben een eigen mule van de afdeling Zandvoort. En we mogen, bijna elk jaar mogen we de mule van de reddingsbrigade Bloemendaal lenen. En daar maken we met heel veel plezier gebruik van natuurlijk. Ja. Een hele organisatie dus. En waarschijnlijk ook heel dankbaar werk. Ja, absoluut. En eh, nou wil ik even je persoonlijke mening weten. Wat vind je? Moet de Formule 1 terug naar Zandvoort? Eh, ja. Ja, hè? <laughs> Vinden wij dus allemaal. Ja. Niks, naar Assen, dames en heren. Want als u ziet hoe dat hier allemaal toe gaat. En hoe dat er hier uitziet. Eh, die prachtige duinen. En, en eh, als je dit weer hebt. Dan is het echt. En het geraas van die heerlijke motoren. En al die mensen die lopen zeuren dat het te veel herrie maakt. Nou, die zou je eigenlijk een, een dagje verplicht hier in de paddock moeten zetten. Ik vond dat gisteren zo mooi. Hè? Met, die drie, met die drie Formule 1 auto's achter elkaar. Ja. Dat was echt het ultieme voorproefje van hoe het kan zijn weer. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja en, super. En dan willen ze van de VIA dat eh, eh, of van de organisatie dat die auto's weer nog meer herrie gaan maken. Hè. Ze vinden ze te zacht. Dat vind ik ook eigenlijk. <laughs> Want dat hele hoge gieren wat we een paar jaar geleden ja, dat hadden, doet toch wel wat. Ja, dat is toch wel wat. Hé hey Rob, hartstikke fijn dat je even in de uitzending wilde komen, man. Heel graag en Ik wens je eh, dat, je dat je het niet al te druk krijgt, want dan zijn dat er, hopen wij ook. Dan zijn er te veel ongelukken, dat Absoluut. niet hebben. Ja, ja. Dus eh, geniet van alles wat er om je heen gebeurt. En dank voor het gesprekje. Heel graag gedaan. Oké. En wij gaan vrolijk verder met de volgende plaat. Jawel, en dan moet ik even kijken waar mijn muis zit. Dat is voor mij ook allemaal weer wennen dit. Nou, daar komt hij. Here comes the judge. voor het geval er iets te regelen valt. The court's in session now. Here comes the judge. Here comes the judge. Here comes the judge. Stop beating that fudge. Cause here comes the judge. Don't nobody budge. Cause here come the judge. Judge Shorty is presiding day, And he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gon' be if you don't heed my plea. I'm here to tell you. Good come the judge. What's the first Here Comes the Judge was dat. En eh, dat was zo'n zo'n plaatje die in de jaren 60 een, eh, diverse uitvoeringen kende. Maar goed, ehm, we, gaan eventjes, eh, we gaan nu nog even wat bijpraten. We krijgen straks om half drie krijgen we nog een interview met Stefan Nommensen van de Defensie. Die staan hier ook. En er komt straks ook nog een gigantische verrassing om half drie. Maar dat mogen we, gaan we niet vertellen. Dat vertellen we wel als het zover is. En... Ehm, heb jij nog plannen, Dolly? Ga jij nog in, een, nou, race, ga nou, jij nog in een raceauto niet? Nou, ik, eh, weet je dat ik, dat ik best wel... Dat lijkt me best wel leuk. Mag dat, mensen van CFM, volgend jaar dat we ook mee racen? Want dan wil ik me wel aanbieden, hoor, in oh. de damesrace. Want die gaat... Ik vind dat leuk, jongen. Straks om eh, over vijf minuutjes gaat uh, de damesrace beginnen... En eh, niet de minste dames racen mee hoor. We hebben Brit Dekker, Olcay Kulsen, Elle eh, Damme, Pernil Lalau, Carlijn Achtereekte, eh, Kim Veenstra, Barbara Barend, Monique Hendricks, Prinses Laurentien. Nou echt geweldig allemaal. Hebben, die allemaal een rijbewijs dan? Jazeker, heeft voor, die Brit Dekker, voor het circuit wel. Heeft die Brit Dekker ook een rijbewijs? Ja, natuurlijk. Hoe hebben ze dat gehaald? Ja, natuurlijk. Kijk hier, daar gaan, daar, of zijn dat ze? Ja, hier. Daar zijn ze al. Ze, gaan, zich al, eh, ze gaan al klaarstaan. Ja, maar zie, we, kunnen, hebben, we hebben daar prachtig uitzicht op, dames en heren. We zien ze hier dus inderdaad klaarstaan. Ja. Eh, want we zitten vlak, naast de, hoofd, we zitten vlak bij de hoofdtribune, dus het is makkelijk. Wat zei je, Ansela? Bij de start. Ja, we zitten bij de start. dus we zien de dames start. Beginnen. En ze gaan zo beginnen. Gisteren is het fout gelopen en eh, we hopen dat het vandaag, wel gaat het goed, gaat. En dan is vanmiddag is, ze eh, gaan de dames handtekeningen uitdelen. Nou, ik hoop dat ze dan ook nog even bij ons langskomen. Dan hebben wij het ja, dat hebben we gevraagd, maar dat wordt lastig. Kwart voor vijf gaan ze handtekeningen uitdelen. Dus rennen Ruud. Eh, ja. <laughs> Ja, ik, nou, ik kan niet zo wel rennen. Ik heb spit. Maar goed, we gaan even een plaatje draaien. En eh, als er nieuws is en als er wat gebeurt op het circuit wat van belang is... dan onderbreken wij de plaat. En dan komen we er vanzelf in. Dankzij onze fantastische techneut Jonas komt dat allemaal goed. Hier is Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival. En eh, terwijl wij hier ook eh, nog heerlijk zitten te genieten van een voortreffelijk frietje. Eh, als u ons wilt zien trouwens, dames en heren. Als u toch op het circuit bent of werkt, u wilt ons even bekijken. Wij zitten bij La Cours. Heel gezellig. Uh, zitten wij met het hele team van CFM Zandvoort en ehm, nou ja, er gebeurt hier natuurlijk van alles. De vrouwenrace gaat, zo, gaat beginnen of is al begonnen of gaat zo beginnen. Kan ik hier vandaan niet zien. Maar mocht er op een gegeven moment ehm, nieuws daarover zijn... dan laten wij u dat natuurlijk eh, weten. Ik kijk ook even op de klok. Eh, ik vraag even aan Jonas hoe het zit wanneer we naar het nieuws moeten. Is het al zover of nog niet? Hij komt als goed is zo in. Het Hij komt eh, als goed is. 1 voor twee. Oké, één voor...